no flying Dit is CFM Jazz met David Habig en ik ben Fred Kroonsberg. Het weer is bar en boos, maar laat u niet kisten. Mathilde Sanding met Beautiful People. Beautiful people You live in the same world as I do But some Ja, Back to Knife was heerlijk met Errol Gerald. We gaan nu naar een eh, zanger en daar hou je van of je haat deze man. Hij heeft hele aparte nummers en ik ga een heel lief nummer van hem draaien. En dan heb ik het over Tom Allen Waits. Hij is geboren op 7 december 1949. Het is een Amerikaanse zanger, het is een componist, het is een schrijver en acteur. Zijn sound, zijn sound kan omschreven worden als laag, rauw en bijna grommend. Maar hier is hij best aardig. Tom Waits met Alice. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw and the tears on my face the skates on the pond. They spell hours. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass all the time, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I could think of is Alice. Arithmetic, arithmetic. Turn the hands back on the clock. How does the ocean rock the boat? How did the razor find my throat? The only strings that hold me here are tangled up around the pier. And so a secret kiss madness with the bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift, and I'm lost over there. And I must be insane to go skating on praising it. secret kiss brings madness with bliss. And I will think of this when I'm dead in my grave. Set me adrift, and I'm lost over there, and I must be insane. go skating on your name. And by tracing it twice, I fell through the ice. Of Alice. Bye. Mm-hmm. <laughs> navolgbare bariton-saxofonist hoorde u Jerry Mulligan en zijn sextest. En de bezetting was naast hem Bob Broekmeyer op de piano, Zoetzin sax, Peck Morrison op de bass en David Bailey op de drums. Dit is ZFM Jazz met Fred Kansberg en David Habig. Ja, en ik heb nog een eh, album bij me van Amos Lee. Dat heb ik vorige week ook al gedraaid. Eh, maar nu een ander nummer. Eh, Supply and Demand. Eh, naar het gelijknamige album, op het gelijknamige album Supply and Demand. Some gotta give with the way I'm living. Seems I'm getting down. I'm alive, and it seems I'm getting further away. Oh, well, all my superstitions and my crazy suspicions of the people that I care about. I've been doing most screaming, and I've been doing dreaming, and I think it's time I figured it out. Yeah, baby, I need a plan. Oh, to understand that life ain't only supply. walk out the dog, dragging around with me my ball and chain. It took southern skies to make me realize that I'm causing myself this pain. With a woman that I'm loving, yeah, I'm pushing and shoving, getting further wrong by the day. And I can't understand how the heart of this man ever let it end up this way. Baby, I need a man. Oh, to understand that life ain't only. me, here, But honey, you don't. fact, I know it's easy when you're the big man in town. It's taking religion and making decisions you never get to slow on down. With your wife and your baby, you tell them, yeah, well, maybe I'll meet y'all at a weekend resort. But your eyes on the prize, and you can't realize that your little girl's life's so short. Brother, you need a plan. Oh, to understand the life ain't only. supply and demand. Yes, yeah, sister, you need a plan. All to understand that life ain't only supply. Ja, ehm, dat was een rondje pianisten. Eerst eh, Sergio Mendes, eh, die eh, in, zijn, in de vijftiger jaren zijn debuut maakte... in de tijd van de opkomst van de Bossa Nova. En dat kan je ook heel goed horen eigenlijk. Het is een beetje Latin noodachtig jazz. En daarna hadden we Ahmad Jamal met Autumn in New York. We gaan nu naar Charlene. En het nummer is Ik blijf, I'll stay. ice cream. Rent a film you haven't seen. You don't have to be alone tonight. You can turn off your cell phone. dit. En zij is eh, te zien en te horen in Horen op 17 april. En wie er nog niet genoeg van heeft, gaat helemaal naar Roermond op 17 juli. Ze werd uh, verleden jaar derde tijdens een Idol show. Maar zij heeft inmiddels ook wat contacten met bijvoorbeeld de club van Wouter Hamel en Giovanka. Dus dat belooft wat. We gaan rustig verder met Eric Clapton. Before you accuse me. please. They're all waiting for you. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky. Taylor. En de melodieën komen van de cd Talk of Forgotten Melodies. En we horen natuurlijk dat de mix vooral eh, was bestemd voor Nina Simone. Dit is CFM Jazz met Fred Koonsberg en David Habig. Ja, ik vond het een beetje lijken op eh, Moby. <laughs> ik heb hem eventjes opgezocht. Eh, het is natuurlijk een grootheid in, in de experimentele muziekstromingen. hij heeft echt eh, voor grote films zoals eh, de, de Born Ultimatum en dat soort... Eh, de hele Born-trilogie heeft hij de soundtrack eigenlijk gemaakt. Ehm, daarvoor hadden we natuurlijk Eric Clapton. En Fred vertelde mij dat hij via de satelliet regelmatig Eric Clapton samen ziet optreden met andere artiesten. En dat deed mij denken aan een optreden van Eric Clapton samen met John Mayer. En uh, u kunt dit op YouTube kunt u dit zien. Uh, samen, met, uh, samen met John Mayer dus. En dan brengen ze het nummer Crossroads. Een heel bekend nummer. ten gehore En ehm, dat is echt geniaal. Die stem van John Mayer is zo gaaf. daarom dacht ik, ik draai nog eventjes een nummertje van hem. Waiting on the World to Change. Why did death make such darkness out of blue? Okay, there's sadness in his life he didn't get to choose. But why did he need a reassuring hand before he seemed to understand? You stumble free or let it be. Eerst uur ZFM Jazz met Fred Koonsberg en David Havik zit erop. Maar na het nieuws en de reclame zijn we weer terug voor nog een uur ZFM Jazz. He said at given time he knew it would come right And how he longed for warmth and light So he could see how things should be sing a sound.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 Hij stelde toen kritiek op de paus en de kerk in het seksueel misbruiksschandaal op één lijn met antisemitisme. Waarbij volgens hem een hele groep de schuld krijgt van de daden van een paar mensen. Bij die preek was ook paus Benedictus aanwezig. Joodse organisaties reageerden woedend op de uitspraak. Cantalamessa biedt nu in een Italiaanse krant zijn excuses aan. Hij zegt dat het niet zijn bedoeling was om de Joodse gemeenschap te kwetsen en vraagt om vergeving. Ook benadrukt Cantalamessa dat de paus vooraf niet op de hoogte was van zijn preek. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft opgeroepen tot kalmte na de moord op de extreemrechtse Eugene Terblanche. Die werd op zijn boerderij doodgeslagen door twee van zijn medewerkers. Zuma probeert te voorkomen dat door de moord de rassenhaat in Zuid-Afrika weer oplaait.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 De rol van kernwapens wordt verkleind, maar de VS houdt zolang er in de wereld kernwapens zijn voldoende capaciteit over om vijanden mee af te schrikken. Vanochtend werden via een Amerikaanse krant de details van het beleid al bekend. Het houdt in dat er geen nieuwe kernwapens worden geproduceerd of getest. Verder zal de VS geen kernwapen inzetten tegen landen die zulke wapens zelf niet hebben en die zich houden aan het non-proliferatieverdrag. Ook niet als die landen de VS aanvallen met chemische of biologische wapens. Daarmee houdt de VS de mogelijkheid van een nucleaire aanval op Iran en Noord-Korea open. In Kirgizië is het tot botsingen gekomen tussen anti-regeringsdemonstranten en de oproerpolitie. Dat gebeurde in een provinciestad in de vroegere Sovjet-Republiek. Betogers hadden een regeringsgebouw bezet en de gouverneur enkele uren gegijzeld. De politie bevrijdde hem en gebruikte traangas om de circa 2500 betogers te verspreiden. De betogers vochten terug met brandbommen en stenen. Ze hebben zich inmiddels gehergroepeerd en het overheidsgebouw opnieuw bezet. De Kirgizische hoofdstad Bishkek werd vervolgens afgesloten van het internet. In Kirgizië zijn al weken protesten tegen de regering. De betogers zijn onder meer kwaad over de almaar stijgende energiekosten. Inter Milaan heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Milanezen wonnen opnieuw van CSK Moskou. In Moskou werd het 1-0 voor Inter door een doelpunt van Wesley Sneijder. Het eerste duel had Inter Milaan ook gewonnen met 1-0. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst zonnig, in de middag vanuit het westen toenemende bewolking. En in de avond kan er een beetje regen vallen. Het 14 tot 20 graden.